wordt verdacht van drugs- en wapenbezit. Dat meldt het Brabants Dagblad. Waar Kroon precies van verdacht zou worden is niet duidelijk. Volgens het Brabants Dagblad loopt het onderzoek naar Kroon al maanden. De Brabantse politie brengt vanochtend een persbericht uit over de zaak. Kroon kreeg de militaire Willemsorde vorig jaar mei van koningin Beatrix voor betoonde moed in Oeroeskan. Veel treinen zullen vandaag vies rondrijden omdat de schoonmakers in de Randstad voor 24 uur het werk neerleggen. Het gaat om de eerste van een reeks acties van FNV-bondgenoten uit protest tegen het stuklopen van de CAO-onderhandelingen. De bond eist 3% meer loon, maar de werkgevers zien daar niets in. Ze willen wel praten over onder meer hogere reiskosten en betere opleidingsmogelijkheden, maar niet over een hoger loon. In een branche waarin eigenlijk alleen wordt geconcurreerd op prijs is dat niet haalbaar, zeggen de werkgevers. In de schoonmaakbranche werken zo'n 150.000 mensen. In Den Haag is de voorzitter van het gerechtshof aangevallen door een verdachte. Die stond terecht voor diefstal met dodelijk geweld. De man deed alsof hij de rechter een papier wilde overhandigen toen hij plotseling over de tafel sprong en de voorzitter van het hof bij de keel greep. Een bode greep in en wist de rechter te ontzetten. Die kwam met schrik vrij. De verdachte werd afgevoerd. Alle mensen die vastzaten in de Peruaanse Inca-stad Machu Picchu zijn nu geëvacueerd. Ongeveer 4000 mensen kwamen er de afgelopen week vast te zitten. Zware regenval en modderstromen hadden de weg en de spoorverbinding naar de toeristenattractie verwoest. De Inca-ruïnes zijn alleen per trein bereikbaar of via een pad van 45 kilometer langs steile hellingen. De gestrande toeristen zijn met helikopters uit het gebied geëvacueerd.